Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In Boston begint morgen het proces tegen Jahar Tsarnaev. Dat is een van de twee plegers van de aanslag tijdens de marathon van Boston in april 2013. Bij die aanslag vielen drie doden. Meer dan 260 mensen raakten gewond. Het Openbaar Ministerie in Boston zegt voldoende bewijzen te hebben om Tsarnaev te laten veroordelen, mogelijk tot de doodstraf. Zijn broer, die medeplichtig zou zijn geweest, kwam drie dagen na de aanslag om tijdens een confrontatie met de politie. De Vlaamse Syriërganger Jejoen Bontink is met zijn vriendin aangehouden op de luchthaven van Brussel. Hij stond op het punt om van Zaventem naar de Turkse badplaats Antalya te vliegen. Veel moslimstrijders reizen vanuit daar door naar Syrië. Bontink, die 18 is, zegt zelf dat hij in Turkije vakantie wilde vieren. Volgens de Belgische justitie heeft hij een contactverbod geschonden. Hij mocht zijn vriendin niet meer ontmoeten. Jujun Bontink zat in 2013 vast op verdenking van terrorisme. Hij vertrok dat jaar naar Syrië, waarschijnlijk nadat hij was geronseld door de radicaal-islamitische organisatie Sharia for Belgium. Reddingswerkers hebben nog drie lichamen geborgen na de vliegramp met de vlucht van Air Asia bij Borneo. Het vliegtuig verdween vorige week zondag in zee. Er zijn nu 34 slachtoffers geborgen, aan boord waren 162 mensen. De burgemeester van een Servische stad waarschuwt voor bedorven taarten. Onbekenden hebben ruim 18.000 afgekeurde taarten meegenomen van de gemeentelijke vuilstortplaats. Ze worden nou te koop aangeboden voor 1,60 euro per stuk. De partij taarten uit een plaatselijke fabriek moest worden vernietigd omdat de koeling in de opslagruimte was uitgevallen. Woensdag viert de Servisch-Orthodoxe Kerk kerstmis. Het weer,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 goedenavond luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1048 hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Benno Veugen en je gaat luisteren naar twee uur lang New muziek. En natuurlijk nog de allerbeste wensen voor 2015. En ja, ik kan je nu al beloven. Ik weet natuurlijk niet hoe het de rest van het jaar gaat, maar de eerste aflevering van 2015 van Peaceful Radio staat boordevol nieuwe muziek. Kijk eens even op de playlist peacefulradio.eu. Veel luisterplezier. Let them know, weep, let them know that I'm glad to go. There is no dream, for in death I'm caressing you. With the last breath of my soul, I'll be blessing you. go to some lonesome old graveyard. I'll see her no more. They picked up their rifles and they hunted me down. They found me just loafing. from my sin. sun. Thank When I look beneath the surface of my life, here in the silence where no sound has ever been heard. like a song in the distance, calling me on. You're a fire in the heart, and to answer that call. song in the distance, calling us on. Your fire. my fingers like sand. If not now. 我跟。